De partijen willen van DNB weten of het toezicht goed is geweest en of DNB genoeg wettelijke mogelijkheden heeft om het toezicht goed te doen. Na de nationalisatie van SNS gaf DNB toe dat de beslissing in 2006 om de vastgoedinvesteringen van SNS goed te keuren achteraf gezien niet gelukkig was. Op de rol van DNB bij de ondergang van SNS is veel kritiek gekomen. Minister Dijsselbloem heeft gezegd dat er mogelijk toezicht komt op toezichthouders als DNB. Oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen trekt zich per direct terug als voorzitter van de stichting Holland Financial Center. Ook stopt hij met zijn andere nevenfuncties. Door de discussie rond zijn persoon vindt Van Keulen dat hij geen effectieve bijdrage meer kan leveren aan Holland Financial Center. Deze organisatie promoot de Nederlandse financiële sector in het buitenland. Op de rol van Van Keulen bij SNS kwam na de nationalisatie van de bank afgelopen vrijdag veel kritiek. Van Keulen was van 2002 tot 2009 topman bij de bank en zou SNS in gevaar hebben gebracht door mismanagement. Franse gevechtsvliegtuigen hebben bombardementen uitgevoerd op kampen van de rebellen in het noorden van Mali. De actie begon vlak nadat president Hollande een bezoek had gebracht aan Mali. Hollande was in het land om de Franse troepen te bedanken die de moslimrebellen in een paar weken tijd uit de steden in het noorden van Mali hebben verdreven. In Timbuktu werd hij als een held en bevrijder verwelkomd. De aanvallen van vandaag waren volgens een legerwoordvoerder gericht op trainingskampen en munitiedepots van de rebellen in het grensgebied met Algerije.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 Да меня мама родила, как нарисовала, черные брови подвела, Юлию назвала. траву коси, которая зеленая Хорошо девку любить, которая веселая А не носите девки бусы, бусы тоже не краса Они за бусы парни любят за веселые глаза Ах, ах, ах.